Daarom moeten alle uitkeringen tegen het licht worden gehouden. Onderzoekers van het Amsterdam UMC kunnen sinds kort sneller ontdekken of iemand een bacteriële of virale hersenvliesontsteking heeft. Vooral als een patiënt een hersenvliesontsteking heeft door een bacterie is een snelle diagnose en behandeling heel belangrijk. Die diagnose kan nu gesteld worden met een nieuwe eiwittest. Deze hoogleraar legt het uit. We hebben nu een eiwit wat al heel veel in bloed werd gemeten. Ook in een onderzoeksverband in ehm, hersenvocht gemeten. En het blijkt dat dat heel goed werkt om dat onderscheid te maken tussen een bacterie of een andere oorzaak van hersenvliesontsteking. En daar kun je dus ja, binnen een half uur tot een uur heb je die uitslag. En dan kun je daar de behandeling op aanpassen. Ieder jaar krijgen ongeveer duizend Nederlanders een hersenvliesontsteking door een bacterie. Eén op de zes mensen overleeft dat niet. Met deze nieuwe test kunnen patiënten een stuk sneller en beter worden behandeld. De politie denkt dat een man en vrouw uit Maastricht achter een aantal explosies in Limburg zitten. De vrouw werd eerder opgepakt voor ontploffingen bij een huis in Kerkrade... en is opnieuw aangehouden voor een bomaanslag in Geleen. De man wordt gelinkt aan een andere explosie in Limbricht. Bij het doorzoeken van hun huis vond de politie vuurwapens, zwaar illegaal vuurwerk en munitie. En als je een echte masselaar bent, heb je vakantie of ben je vandaag even lekker een dagje vrij. Na het lenteweer van de afgelopen dagen kan het vandaag voor het eerst zomers warm worden. Op de camping in IJmuiden zijn vakantievierders blij dat ze in eigen land zijn gebleven, hoorde NH Nieuws. We zitten eigenlijk heerlijk uh, dicht bij het strand en de kinderen kunnen hier lekker spelen. Zeker met dit weer. Eh, je hoeft niet naar Spanje te gaan. Ik ben lekker met de camper. Ik ben zo blij als een koning. Want ik heb een camper als een woning. Even verderop bij de strandtent van Wijk aan Zee zijn ze er ook helemaal klaar voor. Mooier dan dit eh, start van het jaar kun je natuurlijk niet hebben. Ehm, ja, veel zonnige dagen betekent ook gelijk veel mensen. Vakantie. Ja, mensen hebben er zin in en wij ook. Nee, ik zei het al, het weer is er ook goed voor.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 Oh. en altijd sterker Spike en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het herstellen van de fouten rond de via uitkeringen gaat het UWV tientallen miljoenen kosten. Dat staat in het jaarverslag van het UWV. Het geld is nodig om mensen te betalen die daar recht op hebben... en het controleren van alle zaken. In het noorden van Italië wordt een Nederlandse bergwandelaar van 31 vermist. Hulpdiensten hebben gisteren naar hem gezocht, maar dat leverde niks op. En vandaag gaat de zoektocht weer verder. En burgers moeten misschien opdraaien voor het afschaffen van de belasting op plastic. Die belasting is uit het klimaatplan gehaald en daardoor loopt de schatkist ruim 500 miljoen euro mis. Dat wordt mogelijk doorberekend aan afvalverwerkers en gemeenten. Het weer, een zonnige dag vandaag met 20 graden op de Wadden en 25 graden in het binnenland.